Hij neemt het over van Liz Truss, die maar 45 dagen premier was. Sunak krijgt het druk de komende tijd, zegt verslaggever Fleur Launsbach. We hebben natuurlijk ja, een energiecrisis, maar ook eh, inflatie zal iets zijn waar hij zich mee bezig gaat houden om dat naar beneden te krijgen. Eh, dan hebben we ook miljoenen gezinnen in dit land die eh, moeite gaan hebben met de rekeningen betalen deze winter. Dus ja, een moeilijke, een moeilijke aantal maanden voor de boeg. Duizenden mensen zijn in de Franse plaats Liller naar de begrafenis van het vermoorde meisje Lola gegaan. Het meisje van 12 verdween in Parijs. Werd later teruggevonden in een plastic koffer. Een vrouw van 24 wordt verdacht van een moord. De eerste twintigers kunnen een booster gaan halen. Het RIVM heeft laten weten dat mensen geboren in 92 of eerder... een afspraak voor een corona-herhaalprik kunnen maken. Later deze week gaat die leeftijdsbeperking eraf... en mag iedereen een afspraak inplannen. En het hoogst haalbare wat wij met een pompoen doen is hem in de soep gooien. Maar in België gebruiken ze hem als kano. In een uitgeholde pompoen van 400 kilo doen deelnemers mee aan de pompoenregatta, een race over het water. Daar staat de organisator ook een beetje van te kijken. De eerste jaren dachten wij, om, dat gaat maar één jaar zijn of twee jaren zijn. Daar gaat niet veel <laughs> belangstelling voor zijn. Maar naarmate de jaren vorderden was er langs alle kanten internationale belangstelling voor. Het was eigenlijk een beetje heel zot eigenlijk. En dan zit je op het water in je pompoen en dan? Peddelen en hopen dat je niet zingt. Dat bepaalde techniek? Nee, totaal geen techniek. Veel geluk. Benen klemmen, peddel diep steken en niet drinken de dag voordien. Het weer, hier en daar nog een bui met kans op onweer. Vanavond later grotendeels droog.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 Tussen het Koenplein en Zaandam heb je een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. De A9 richting Alkmaar tussen knoppen Velzen en Uitgeest 6 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Hier zijn drie rijstroken dicht en dat kost je nu 25 minuten extra.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 Eh, de frontman van deze band, Jarno Olijven van Meadow Lake. Het dateert uit 2014. Ik moet weer oppassen. Eh, want er zit iets in mijn keel. En ik kan zo aan in kuchen uitbarsten. Dus dan moet ik even een beetje omheen zien te praten. Maar goed, welkom bij deze Alternative FM. het is vandaag de 20e. En dat betekent dat we wederom live muziek hebben. En die is dit keer van Lisetta Viva de derde keer dat ze hier eh, gaat eh, optreden. Want eh, dat deed ze al eerder in 2018 als je de sociale media van mijn kant een beetje in de gaten hebt kunnen houden. <clears throat> en ehm, dat was in 2018 in maart. toen was ze niet helemaal alleen, want toen was zij ook samen met Michel Ebbe en met, met, met Tibi Florissen. En dat eh, maakt het ook wel weer heel erg eh, speciaal. Ehm, in, dat was in 2018 en toen had eigenlijk bijna nog niemand eh, van, echt van Lisette Aviva... eigenlijk heette ze toen nog Lisette Vink... wat gehoord. Maar dat is inmiddels wel een beetje veranderd. En is aan het veranderen. Want zo dadelijk zal ze dat hier ook een beetje uit de doeken doen. En in 2020, in het jaar dat wij dus hier een een, een of ander virus hadden rondgaan. En niet alleen wij hier in Nederland, maar in, ook in de rest van de wereld konden we niet echt veel doen. En de enige keren dat we wat konden doen was in de zomer. En wel eh, in juli zo'n beetje. Dat was eh, ook precies het moment dat Lisette ook hier voor de tweede keer is eh, geweest. En vanavond dus de derde keer. En dat heeft alles te maken met de EP die in aankomst en in aantocht is. En die EP die heet In My Backyard dat is eh, eventjes eh, wat we straks eh, gaan doen. Vooruitlopend op de volgende week hebben we natuurlijk ook nog wel wat. Want volgende week komt Marlou met een nieuwe single. En nou is het dan wel 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar we maken hier en daar wel even een uitzondering. Want zij is niet de enige met nieuw werk. en als onofficiële voorzitter van de fanclub van Newland... Eh, word ik ook geacht om eh, die nieuwe single eh, te laten horen. Dus ja, dat betekent dus twee keer breken met Noord-Hollandse releases. Dus dat zijn dan de twee uitzonderingen die volgende week dan al bij voorbaat nu al worden genoemd en voorbij komen. Maar zover is het nog niet. we gaan nog even terug in de tijd dat Marlou nog een hele swingende soul nummer had uitgebracht. En dat is dit nummer, How You Feel About It. understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? Something is out, something is wrong. How they claim to know it all, to know it all promises I'll never lie and never tell. This virtual insanity of proclaimed honesty makes life true. I don't understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand. Behind the mask, behind the screen. are heading for the answer of the air. Or that this way of keeping up appearances is heaven. I say going on. Who is personal opinion concerning the topic. Expression of support by reason. terug in de tijd. 2018, toen was hij hier in de studio samen met eh, dus de eerder eh, genoemde Lisette Aviva. Daar is een Tibi Florissen. En eh, deze, dat is toch eigenlijk een beetje ook mijn leeflied. Want ja, het heeft alles te maken van... Ja, het komt morgen wel. en dat is metaforisch, want het heeft ook te maken met de liefde want eh, daar gaat toch het uh, eh, merendeel in de muziek ook wel over, denk ik eh, eerlijk gezegd. A different Man. En ehm, ik heb al bij het volgende al wat klaarstaan. Want ik heb de baas van de televisie net al uh, geappt of hij deze kant op wil komen. Maar we lopen hier dus inmiddels al weer met bouwhelm op. <laughs> Want vorige week ging het dus echt een beetje verkeerd met de, de opname en de beeldopname met name van Sam Sexton en Bas Kors. Want eh, dat was eh, vorige week. En over Sam Sexton gesproken. We draaien nog even dat eh, mooie nummer van de Misty Days. materialen. Dit eh, gezelschap eh, bestaat uit drie heren. Ze noemen zich Ploog. En volgende week komt er een, eh, een nieuwe EP van ze uit. Kuipen heet het. Kuppen. Kuppen. Want het moet het, op zijn tukkers moet ik het uitspreken. En dit was weer wat van een andere EP van vorig jaar. Lepping heet die EP. En daar hoorde je Zilvermoon, hoor je daarvan. Nou, dat, als je dat goed vertaalt, heet dat dus Zilvermaan. Um, en daarvoor hoorde je Sam Sexton, die vorige week eh, bij ons in de studio eh, zat. We gaan er eh, nog twee draaien, want ook Eva Lima die komt binnenkort met nieuw materiaal. En daarachter zit een eigen opname van Jack en de Weatherman. En dat heeft ook weer een bepaalde reden, want ze komen met een nieuwe single uit. En straks gaan we hopelijk praten met Barry Nelson van, van Jack en de Weatherman. Hij is Jack... Eh, want eh, de nieuwe single die heet Starlight en die hoor je dus achter het telefoongesprek. Heaven is lost and alone Wolves howling in the distance A chill runs to your bone Use your instinct Make fire on your own Kill a deer with your bare hands Or cook them on the stove Yeah, that's right Can you navigate What's east and what's west You better find your way Sing the Boy Scouts song We don't graduate This is life or death survival Now step up your fucking game Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Can you hold on when the night is long Despite a raging storm, can you still be strong? Can you climb the mountain to the top against all odds? Say, fuck it, I will not give up Can you be the alpha male, the one who can't Testosterone flowing, are you masculine? Can you fight with every last breath you have inside? Can you look death straight into the eyes? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? You think you got it? You think you're tough? You find a girl, now you fell in love. She wants your time. What you gonna do? Better compromise, she's coming straight for you. Better get ready, better hold tight. They're gonna be fights that last around all night. Better ask yourself, can you handle this? Are you man enough for the real shit? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough for love? En toen moesten we klappen, want uh, het was in 2014 dat het uh, duo Jack en de Weatherman bij ons in de studio was. Dus dat is dus ook alweer acht jaar geleden. Eh, maar inmiddels zijn de tijden behoorlijk eh, veranderd. Want eh, het, de, de, de, vlucht van Jack en de Wedderman... als het gaat om het muzikale carrière... die heeft een enorme vlucht genomen. En Man Enough was alweer een, ja, bijna vergeten. Maar Barry Nelson, een van de twee... dat is Jack, die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want het is alweer een tijdje terug. Hè? jullie hebben hier gestaan in deze studio klinkt best wel heftig als je acht jaar geleden zegt. <laughs> dat is het zeker. Dus, eh, maar eh, dat maakt niet uit. Eh, want inmiddels is er wel het een en ander gebeurd. met jullie ook, geloof ik. Absoluut, ja. Er is heel veel gebeurd, gelukkig. Ja, ja in een positieve zin wel te verstaan. Want ik weet nog dat jij nog ergens bij een strandpaviljoen genaamd Rapanui nog daar hebt rondgelopen. Klopt, ja, daar heb ik echt eh, zes jaar lang gewerkt. Ja, ja. en eh, nu is het eh, gewoon een professionele muziekcarrière. Dus het kan verkeren in dat, dat opzicht. Ja, eigenlijk ik heb toch wel weer een beetje goede keuzes gemaakt. Ja, ehm, want even over, over jullie. Want ik, ik, ik, ik denk dat jullie gewoon landelijk bekendheid hebben. Inmiddels. Ja, zeker. Misschien nog wel toffer zelfs. Misschien wel internationaal. Ja, ook dat denk ik. Ja, want, ehm, maar hoe, hoe is dat in zo'n stroomversnelling gekomen? Ehm, heeft dat eh, met onze eh, uitzendingen te maken? Of eh, <laughs> dat, dat, jullie zo goed op de sociale media bezig zijn geweest? In dat opzicht. Ja, toen we eenmaal op Alt FM speelden, toen ontplofte alles eigenlijk <laughs> Dank, dankjewel, Berry. <laughs> dat doet ons goed. maar, maar nee, even alle, alle gekheid op een stokje. Maar het ging best wel snel, geloof ik, hè, daarna. Ja, onder andere hoor, onder andere. Ja. Wij, eh, ja, we, we, werden gewoon veel opgepikt op Spotify. Ja. Niet per se heel erg veel op de radio. Nee. Ehm, dus we hebben, daarom heeft het waarschijnlijk ook allemaal zo lang geduurd voordat we echt uh, brood mee konden verdienen. Mhm. Maar ehm, ja, dat, zo heel langzaam maar zeker is dat zo over de grens gedruppeld. Mhm. Want we maken toch een beetje van die muziek die niet per se super mainstream op de radio eh, knalt elke dag. Eh, maar het is ook wel weer net catchy en vrolijk genoeg voor in de vrolijke lijstjes in, eh, in Spotify. Ja. En ook voor in de koffielijstjes en zo. En zodoende is het dus een beetje als een soort eh, wildvuur overgeslagen. Mhm. van, het ene land naar het andere land. Ja. En met een beetje hard werken, promotie en cd's blijven maken... Ja, is het toch inmiddels zodanig gegroeid dat we in eh, januari lekker in de Paradiso staan in de grote zaal. Ja, dat bedoel ik. Dus, eh, want dat, eh, dat is natuurlijk wel het, de andere kant van het verhaal. Maar ik heb ook begrepen dat jullie al wat albums hebben afgeleverd inmiddels. Ja, zeker. We hebben drie EP's uitgebracht. Mm Eén al twee albums. Ja. En er komt nu nog weer een nieuwe EP aan zelfs. Ja. Oh, dus, dus jullie zitten niet echt stil als ik het zo hoor. Nee, nee het, was, het was gewoon een soort motor op een gegeven moment. Gewoon elk jaar gingen we toeren in Nederland en elk jaar gingen we toeren in Europa. Ja. En elk jaar uh, proberen we dan een cd uit te brengen. Nou, dat wordt dan meestal om het jaar, want een cd uitbrengen is <laughs> gewoon heel veel werk. Ja. Eh, en toen kwam corona mm en toen hadden we een album op de plank. En dat is de laatste, One of Us heet die. Ja, klopt. En toen dachten wij, eh, ja, kunnen eh, laten we dat gaan uitbrengen met een dikke vette tour. Maar toen kwam eh, corona en die legde de hele muziekindustrie plat. Ja. Dus eh, toen waren er opeens geen tours meer in het binnenland en in het buitenland niet. En toen dachten we van ja, misschien moeten we die maar gewoon laten hangen. En toen zijn we ook echt een beetje met z'n tweetjes in een soort zwart gat gevallen. Zo van, wat moeten we nu? Vinden we het nog wel leuk? En we doen het al zo lang samen. En wat is belangrijk? En mhm. toen toch weer daaruit gekrabbeld. En uh, het album afgemaakt, alsnog twee jaar later. En eh, die uitgebracht. Ja, <clears throat> maar als ik jou zo hoor, eh, je had het net over de grote zaal van de Paradiso. Dus het is toch redelijk, dan, dan, dan mogen jullie in dat opzicht niet mopperen. in, in dat opzicht, toch? Nee, zeker niet. Nee, ik voel me helemaal bevoorrecht. Het is echt een jongensdroom die uitkomt. Ja. Wij hebben tien jaar geleden ongeveer ons eerste optreden gehad in Café Briljant. Mhm. Het was echt een paar optredens voordat we bij jou eh, kwamen, denk ik. Ja. Misschien ja. Nou, in ieder geval voor, voor ons toen destijds de, een serieus optreden. Ja. En toen, eh, ja, toen dan droom je natuurlijk van, eh, van grote zalen en succes en eigen fans. Ja. En als je dan op een gegeven moment op een moment komt dat je in de Paradiso staat, dan ben je heel erg bezig met de organisatie daarvan. En dan opeens dan drinkt het tot je door van wow, we ja. gaan daar gewoon echt spelen. En er komen gewoon echt mensen. Dus dat is wel heel tof. Ja, dat, heel blij. dat, dat geloof ik graag. Eh, er is nog wat, eh, want ik weet niet... Eh, hadden jullie nou ook ehm, de productionele hulp van een van de mensen van Chef Special? Want dat weet ik niet meer precies hoe dat zit. <laughs> nou, ja... Ja en nee? Hoe, hoe zit dat? want... Nou, we krijgen wel eens hulp van hun managers. Zo zat het. Eh, die, als wij, eh, die zijn heel goed in muziekrechten. Dus als we het even niet meer weten, dan eh, springen we daar even langs. En dan krijgen we allerlei advies. En, maar het is niet qua productie en qua, qua sound werken met Jasper Zuidervaart. Ja. Een producer die heeft wel eens een plaat en een track gemixt van Chef Special. Ja. Zit niet in de band of zo. Nee. Maar, en met hem werken we wel eens samen. Ook voor de aankomende plaat. Ja. Dus dat is de, eh, even de link. Want eh, dat, is mij, dat wist ik niet meer precies hoe. Dus daarom stel ik hem ook even eh, recht toe, recht aan op, op jou. Hoe dat precies zit. Maar dat, dat zo zit het dus. Ehm, ja, ehm, dan, dan de nieuwe single. Want die komt morgen uit. Starlight. Yes. Ja, ehm, wat, eh, wat is daar eh, de... Want het, als ik het zo hoor, het is eigenlijk gewoon een liefdesliedje. Gewoon, eh, we hebben dat wel een beetje nodig als ik het zo in de wereld een beetje rondkijk. kijk. Ja, toch? Ja, je, nee, je kan linksom en rechtsom, maar het is gewoon een liefdesliedje, ja. ja. Ik, ik, kennelijk ben ik smoor verliefd op mijn vriendinnetje. Ja. Ze zit, ze zit me nu lachend aan te kijken. <laughs> dat is altijd mooi natuurlijk. Ja. ja, en daar moest gewoon even een liedje over geschreven worden. Dus... Eh, dat is Starlight geworden. Maar het grappige is van dit liedje is... Het is ook een beetje toepasbaar op iedereen in je directe omgeving waar je gewoon zielsveel van houdt. Ja. Eh, het is niet alleen maar per se voor, eh, weet je wel, een, een, een, jongen en een meisje. Het kan ook met een beetje gevoel erbij voor je opa of je, of je kleinzoon zijn. Ja. Ja, dus, dus het is eigenlijk voor meerdere uitleggen gevatbaar eh, in dat opzicht. Ja, ja. Ja, ja en hij komt, morgen komt hij uit inderdaad. Ja. Eh, als je hem wilt draaien, mag je hem ook al draaien vanavond? Ja, dat, dat had ik ook gevraagd. En dat is ook eh, meteen ook de reden waarom ik hem na dit gesprek ook laat horen. Leuk, leuk, leuk. Ja, en, en ik begrijp, er zit ook een videoclip bij. Yes, die komt volgende week komt die uit. Ja. Daar zijn we nu hard mee aan de slag. Ja. En dan, eh, ja, en we gaan hem ook pluggen in vijf landen. Dus misschien komt hij daar ook wel op de radio. Dus het wordt allemaal hartstikke spannend. Nou, eh, kijk, eh, aan ons zal het niet liggen. Ik weet niet hoe het met, de grote, met de grote zenders en de grote jongens zit. Maar als jullie aardig scoren bij die Spotify-lijstjes... dan denk ik dat, dat, dat ze jou niet, of jullie niet gaan overslaan. Dat geloof ik niet. Nou, laten we het hopen. Goed, um, dank je uh, eh, Barry. Uh, eh, we, gaan hem, uh, we gaan hem draaien. Jack and the Weatherman. En hun nieuwe single heet Starlight. I used to wake up feeling lonely. And just when things were getting hopeless. You said hello. And suddenly the clouds were gone. And every time I lost my rhythm. You held my hand and you said listen. Take it slow. It's okay to fall and grow. And while the summer turns to fall, we hang our pictures on the wall. Mm, and after all these years, I still see the starlight in your eyes. I still see the sunrise in your smile. Still hear the ocean in your heart. Still see the one I that we have been through I'm so grateful that I met you You should know You're the one I call my home And while the winter turns to spring We change the coats we're living in And I still see the starlight in your eyes Still see the sunrise in your smile Still see the starlight in your eyes Still see the sunrise in your smile Still hear the ocean in your heart Still see the water of mistake. Some by accident and some too late. A little wonder that I'm still the same. How much longer? He's all own goodbye. Besides the good you've known, some damn bad times. Played your role in stories filled with lies. How much? met Tears. En daarvoor hoorde je um, Low Addicts met eh, Evolver. Door met de muziek eh, verder, want hier hebben we ook eh, Floris Sofie met Trust. skin is. It's cold, you know where your skin is. It's cold, do you know where your skin is? modesty. we moeder van de slums Vielen standaard boetes op de markt Het was niet easy, want ik heb gestruggeld Ik hou die visie vast en ik kan niet anders Doe het meeste op de kast Toch verlies ik geen balans Ben met mijn team en nemen van de garde lieg als ik zeg dat het me niet verandert Ik heb mezelf gepusht vanaf de start Ik heb die kansen vroeger niet gehad Altijd genoeg aan mijn hoofd Maar de moed heb ik nooit Naar mijn schoenen laten zakken Al word ik moet van de rood Voelt het alsof we alleen nog maar vallen We moeten omhoog ja we moeten omhoog Ey, eh, speel geen games, nee Nu loop ik alleen, ik loop van zee met een boog Daar niet meer heen, nee Ik kan niet meer back, want de weg die ik ken die loopt dood De weg die ik ken die loopt dood ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug Ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de mes Maar wat is de lucht? Ik weet dat het lukt, ik heb die drama achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht Ik kan niet meer terug, ik kan niet meer terug en ik was altijd op een one-way ticket Down and out, maar ik vind mijn in Zoek naar die peace die ik someday vind Aan het roer toch dat het schip niet in Stond op de stoepen, was niemand meer Weet niet of de rest joint Mijn hoofd omlaag, want ik was altijd scared Mama Chaka, die is nu van leer eh, Ik heb die toer al van mijn slams, yeah. hey. Sliepen zonder dekens heel de nacht, yeah was naar buiten door het vieze weg Ik heb al lang geen televisie meer Kijk in de spiegel, zie ze nu niet meer Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug Ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de mes Maar wat is de lucht? Ik weet dat het lukt Ik heb die drama achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht Ik kan niet meer terug Ik kan niet meer terug Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de mes Maar wat is het lucht, ik weet dat het lucht Ik heb het echt zo achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht Ik kan niet meer terug, en ik kan niet meer terug Ik kan al lang niet meer terug Staat me netjes dat ik uh, vorige week had ik uh, dit eigenlijk al moeten laten horen, maar dat is niet gebeurd. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Flora Sophie en hierachter dus deze van Wolfie met attitude. Eh, maar het heeft ook een eh, persoonlijke betekenis eh, bij hem. En dat hoor je eraan af. Want hij is een tijd lang heeft hij op straat gezworven. Deze Volvi. Ehm, we zijn zo langzamerhand aan het eind gekomen van dit eerste uur. En zo dadelijk dan hebben wij een live optreden eh, hoe dat er even verder uit eh, gaat zien, dat horen we zo. En zien we straks ook zo. Eh, maar eerst hebben we de nieuwe single van Wendy Moore. En die ga je nu horen tot aan het nieuws van 8 uur. Hug the corner, call me boring. Hips stay still until the morning. are pouring, music's roaring, and I can't stop but feel so sorry. I know you like living in the lights. Oh, I'm a to cross my border, but I'm just trying to be polite. great night. I don't know how to be fun. fuzzy. One more hour, Debbie Downer. Mindless dancing like a zombie.